Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een medewerker van een jeugdgevangenis is per direct ontslagen... omdat ze seks had met een minderjarige gevangene, meldt Omroep Flevoland. De vrouw werd ontslagen nadat beelden van het seksuele contact waren opgedoken. Die beelden zijn overgedragen naar de politie en er wordt aangifte gedaan. Een 51-jarige Nederlander en zijn 11-jarige zoon zijn vrijdag gered van een Oostenrijkse berg. Hun wandelroute bleek te zwaar voor de zoon en er kwam een onweersbui aan. Een helikopter kon ze net op tijd oppikken voor de storm en bracht ze veilig naar het dal. En met dit lekkere weer gaat de barbecue vaker aan. Maar niet iedereen kent de gevaren van het aansteken ervan. De krant AD sprak met het brandwondencentrum. En wat ze daar vaak zien zijn patiënten die gewond zijn geraakt... doordat ze de barbecue aansteken met brandbare vloeistoffen uit een flesje. Die spiritus of ethanol openen ze dan te dicht bij het vuur. Ja, en dan gaat het mis doordat er brandbaar gas uit de fles ontsnapt. Of ze hebben al vloeistof op hun kleren... en dan vliegen die in brand bij een vonkje. Experts zeggen daarom wees veilig en gebruik lekker aanmaakblokjes. Een voetbalvereniging in Leiden moet het doen met een veld dat lijkt op een streepjescode. Studenten mochten een feestje geven op het veld, maar ze vergaten de loopmatten weg te halen. Op de plekken waar de matten lagen zijn nu lange gele strepen van ongeveer een meter breed achtergebleven. Een verslaggever van Omroep West ging een kijkje nemen. Ik denk niet dat we er een prijs mee winnen. We kunnen gelukkig een beetje om lachen. Ja, ik, eh, we hebben wel eh, volop overleg gehad met de gemeente. En eh, die zegt, ja, we gaan extra sproeien. En hopen dat het op tijd weer uitgegroeid is. Eerder dit jaar zag het veld er ook al niet uit. Toen reed een boodschappenbezorger de boel kapot. Om het goed te maken kreeg de club toen een jaar lang gratis fruit van de supermarkt. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met wat opklaringen.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 For your audience must be impressed or you're wasting your breath. A man who on every occasion has given the best that he has. I give you a man who needs no introduction. This fellow's good. Fire, baby. my mind. out of my mind. Showing me those moments whenever you call. It's me you always mention. See through it all. Cause every time I feel the vibe, we can't deny. You just wanna get closer. Big Love Show with Seamus Haji. and open to what's next. Preferably simple yet capable of the absurdly complex. The music, take you where you want to go, yet never imagined. This thing, this thing, thing. Transportation to new climates, beautiful memories, and the chance to shake it all off every once upon your shore.